Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oekraïne is een man veroordeeld voor de vereidelde moord op journalist Arkady Babchenko. Het is de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Hij kreeg 4,5 jaar cel. Babchenko wist aan de moord te ontkomen door zijn eigen dood in scène te zetten. Hij werd eind mei bebloed bij zijn huis gevonden en de politie zei daarna dat hij in het ziekenhuis was overleden. Maar een dag later dook Babchenko op bij een persconferentie. Hij zei dat hij door de huurmoordenaar was getipt. Het toneelstukje moest de tussenpersoon en de opdrachtgever doen geloven dat de moord was uitgevoerd. Wie de opdrachtgever was, is nog niet opgehelderd. In vijf huizen bij Haarlem zijn bij een botsing tussen twee auto's twee doden gevallen. De slachtoffers waren de bestuurder en passagier van een van de auto's. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde op de N205. De auto van de twee slachtoffers kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De twee raakten ernstig gewond en overleden in het ziekenhuis. Een concert van U2 in Berlijn is afgebroken omdat zanger Bono zijn stem was kwijtgeraakt. Hij had vier nummers gezongen toen hij zei dat hij last had van de rook op het podium. Met veel moeite zong hij nog Beautiful Day, maar toen ging, het, ging hij van het podium. Het is vast geen groot probleem, maar ik moet er even iets aan doen, zei de 58-jarige zanger. Een half uur later kregen de ongeveer 15.000 fans te horen dat het concert werd afgelast. U2 trapte in Berlijn zijn nieuwe Europese tour af.